Als je tegen de Luxeflex aankijkt. <laughs> nou ja, oké. Ehm, maar de zon schijnt in ieder geval. En eh, dan net dat we buiten waren. Oh ik vind, dan is het wel mooi hoor. Al die herfstkleuren en zo. En dan die zon erop. Ah. Je zou er terstond een goed humeur van krijgen. Dan zijn er gelukkig weer andere factoren die dat weer verpesten. Dus dat maakt allemaal niks uit. Maar eh, nee hoor, dat is onzin. Goedemiddag, dit is ZFM Lust op deze donderdag. De, het is vandaag 13 november. Ja. Donderdag de 13e, dat zegt niks hè. Nee. zouden vandaag een gast hebben, maar die is er niet. Nee, dat wordt volgende week. <laughs> Haha. maar dan hebben we hem ook, hè. Dan hebben we er ook een. Oh. Volgende week donderdag, jongens. Dan moet je luisteren, hoor. Dat wordt een heel speciaal programma. We hebben een beroemdheid in de, in eh, de studio. Ja, ik ga nog niet vertellen wie. Dat houden we nog even geheim. En eh, wat ik ook even zeggen wou, eh, we zijn door onze voorraad drie in eentjes heen hoor. Dus u kunt weer, als u dat leuk vindt, u kunt weer drie in eens insturen. Ja, dat kunt u. Doe dat nou. Dan heb u ook nog een beetje inspraak in dit programma. Ja. Het is heel simpel. Je zet drie, drie prachtige platen van, eh, van één band op een rijtje. 1, 2, 3. Volgorde maakt nog niet eens zoveel uit. En die stuur je gewoon even aan ons op. Het mag ook zo zijn dat je drie verschillende platen neemt. Maar dan moeten ze allemaal hetzelfde onderwerp hebben. Dus ik noem maar wat, eh, eh, bijvoorbeeld Sun. Hè? Ik noem even wat, omdat het vandaag mooi weer is. Nou, zou je dus kunnen denken aan The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Doet hij wel, maar goed. Here Comes the Sun. Ja. En zo, eh, zo kan je er nog veel meer mee denken natuurlijk. Ja. Je kunt ook Sunshine nemen, hè, bijvoorbeeld. Hè, de... ik geef even een voorbeeld. Hè. Je kunt ook Sunshine nemen. You are the sunshine of my life. Sunshine of your love. Walking on sunshine. Nou, ik, ik denk dat ik alweer genoeg voorzetjes heb gegeven. U kunt ze indienen via de eh, website van CFM natuurlijk. Dat kan. U kunt ze ook eh, gewoon op de app even uw suggestie sturen. Als u de app heeft. En het kan ook op onze eh, Facebookpagina. Ja, op onze Facebookpagina kan het ook. www.facebook.com schane-zandvoortluncht. Zandvoort Kan allemaal. Dus eh, op die manier heeft u inspraak in het programma. En onze voorraad is op, dus we zitten dringend weer verlegen om die als moet ik ze allemaal zelf gaan bedenken. Een werk is dat, joh. Dus 3 eh, in 1, hè? Kan weer. Ja. Voorraad is op, kast is leeg. Het mag van alles zijn, maakt me niks uit. Het is uw afdeling, zeg maar. Goed, nou, uh, we hebben er vandaag een, die is erg leuk. We hebben vandaag een Ierse 3 in 1. Ja, een Ierse 3 in 1. Dus alle Ieren daar uh, buiten, luisteren straks. Want het is jullie muziek die je zo meteen gaat horen kwart over twaalf. Ongeveer, hè. Is, ongeveer, hè. leuk plezier op vastpinnen. Goed, nou, eh, wat gaan we doen? Eh, wat gaan we doen nog weer? Eh, wat gingen we ook weer doen? Oh ja, plaatje draaien. de passelijke plaat van de Kings. Sunny Afternoon. can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. uit 1966. En uh, dat nummer dat heet eh, eh, Sunny Afternoon. En dat is het vandaag. Ja, een echte zonnige, zonnige, af, zonnige middag is dat. This Bruce Hornsby live. The way it is. They're standing in line, mugging time, waiting for the welfare dime. Cause they can't buy a job. Oh, the man in the silk suit hurries by, catches a poor old lady's eye. Just for fun, he says, says, says, get a job. That's just the way like they versie van het nummer The Way It Is van eh, Bruce Hornsby. We kennen natuurlijk het singeltje, dat klinkt vrij ingetogen en zo. Eh, met eh, computerdrums erachter, maar dit is een live versie. Ja. Weet van wat. Het is een stuk explosiever dan het originele singeltje, als ik eerlijk ben. Zeven minuten lang, zeg. Hallo. Oké, okay, Bruce Hornsby. Jongens, we gaan even een vliegtripje maken naar Ierland. Jawel. We gaan even een vliegtripje maken naar Ierland. Ja. En we gaan eh, drie hartstikke mooie nummers draaien van... Eh, in één, Ja, dat wou ik zeggen. Eh, van de Dubliners. Luister en huilen. As I went home on a Monday night. As drunk as drunk could be...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 Dilly, you drunk, you drunk, you silly old fool, till you cannot see. That's a lovely sow that my mother sent to me. Well, it's many a day I travelled a hundred miles or more, but a saddle on a sow, sure I never saw.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 you you're drunk, you're drunk, you silly old fool, till you cannot see. It's a woolen blanket that my mother sent to me. Well, it's many a day I'd travel a hundred mile no more. But buttons in a blanket sure I never saw before.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 Yet he drunk, you drunk, you silly old fool, till you cannot see. That's a lovely tin whistle that my mother sent to me. Well, as many a day I travelled a hundred miles or more, but tobacco in a tin whistle, sure I never saw before.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 Dilly, you're drunk, you're drunk, you silly old fool, till you cannot see. That's a baby boy that my mother sent to me. Well, it's many a day I have travelled boy with his whiskers on I never saw before. in één. één. hungry feeling came me the mice were squealing in my prison cell. And the old triangle went jingle jangle. in the morning. A screw was ballin'. Get up, you bowsy, and clean up your cell. And the old triangle. When jingle jangle, all the legs were sleeping. Humpy Gussie was creeping as I lay there weeping for my gal Sal and the old triangle when Jingle Jangle. Oh, the female prison. There are 75 women, tis among them I wish I did dwell. Then the old triangle could go jingle. so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone as she wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels soul leuk. Hè? Dan moet je eigenlijk natuurlijk... Eh, ja, dat mag hier niet in de studio natuurlijk. Maar eigenlijk moet je daar gewoon een Guinness bij hebben of zo. Of een Murphy's, eh, weet ik veel. maar goed, het is wel lekkere muziek. Het zijn prachtige ballades. We hoorden achterin volgens de Seven Drunken Nights. Eh, de gekuiste versie, want als de, de op, oplettende luisteraars al ontdekt hebben dat het er maar vijf waren. Ja, maar de laatste <laughs> twee nachten die waren de tekst te schunnig. Die hebben ze <laughs> gewoon van het, eh, niet op de originele single gezet. Eh, doen ze wel, deden ze wel live trouwens. Eh, maar dat waren dus behoorlijke schunnige teksten die laatste twee dagen. maar ze gingen tot zover gingen ze tot het hoofd op de kussen. En de zaterdag en de zondag, nou ja, u kunt zich daar van alles bij voorstellen. Ik ga er ook niet over uitweiden verder. Maar in ieder geval, het liedje oorspronkelijk heet The Seven Drunken Nights. Daarna hoorde u The Old Triangle prachtig eh, liedje gezongen zonder instrumenten, a cappella. Dus echt helemaal te gek. En eh, daarna het prachtige, de prachtige ballade van Molly Malone. Nou, dat was even drie heerlijke eh, eerste songs. Het album waar het vanaf komt of voor u denkt van nou dat vind ik leuk, dat we ik hebben. Nou, u kunt hem onder andere vinden op Spotify onder de titel The Ultimate Pub Songs pubzongs. Dus eh, dat is echt een geweldige cd. En ehm, met al deze prachtige opnames van de Dubliners. Want die waren het natuurlijk. De opnames van de Dubliners daarop. Prachtig mooi. Eh, we gaan zo op naar het uh, eh, regionieuws. Maar eerst nog even een plaatje. Ja, we doen eerst nog even een plaatje. Ja, we doen eerst nog even een plaatje, zei ik. Kensington. En dan hebben we dat heet War. van Kensington. En degenen die het album Rivals hebben, die kennen het nummer al lang natuurlijk. Het heet War. Dat is een vruchtbare tijd voor, eh, voor oude artiesten die allemaal nieuwe albums uitbrengen. Dat is wel erg leuk. Zo ook de volgende. Neil Young met zijn nieuwe album Storytones. Plastic Flowers, die orchestral version. Het is mooi, luister maar. Neil Young. was doing well. I thought she liked my style. Plastic Flowers heet het nummer. Het album heet Storytone. Er staan stukken op met een mooi orkest. Maar ook met een band. Het is een, een aardige mix eh, geworden. En even terug in de tijd nog met eh, Debbie, Harry en Blondie. Joehoe, call Eh, call Me. Nou, geef je telefoonnummer maar. Ja, dat ben niet zo moeilijk hoor. <laughs> Bel wel even. Eh, telefoonnummer op. Debbie. Zo, Call Me dus. En eh, Blondie. En we gaan naar... Voor Zandvoort en de regio. Ja, wat later maar dan gewend. Maar ja, dat komt wat meer. Wij zijn niet, ik hou me nooit aan vaste tijdschema's. Kunnen ons het Als het maar komt. En dat is het belangrijkste. Nou, het komt. Het regio nieuws met Angela de Koning hoef je niet zo emotioneel te worden. De politie is gisteravond druk bezig geweest na twee inbraken in Haarlem. De inbraken vonden bijna tegelijkertijd plaats bij een woning aan de Pijlslaan... en in een bedrijfspand aan de Diakenhuisweg. Bij de inbraak aan de Pijlslaan hadden agenten de inbreker bijna te pakken... maar deze wees toch nog te ontkomen omdat de inbreker zich mogelijk op een van de daken bevond... werd de brandweer om assistentie gevraagd. Vanuit de ladderwagen zijn de daken met een grote bouwlamp verlicht... maar helaas werd de inbreker niet meer aangetroffen. Ook bij de inbraak aan de Diakenhuisweg wisten de inbrekers te ontkomen. Een fietser is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Haarlem. Het ongeval gebeurde rond kwart over acht op de hoek van de Parnassiakade en de Egelantierlaan. Doordat de fietser volgens de automobilisten geen licht aan had en donker gekleed was... zag de automobilisten de fietser over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg waarbij de jongen hard op de voorruit van de auto terechtkwam. Ambulancebroeders hebben eh, eerste hulp verleend... en na eerste zorg is hij overgebracht naar het ziekenhuis. Ja, je licht aandoen, hè? dat is misschien wel handig. Mhm. de, de bestuurster van een auto is woensdagavond tegen een verkeerspaaltje... tot stilstand gekomen. Ja, zo kun je ook parkeren. De vrouw wilde vanaf de Schotenbrug links de Spaarnamseweg oprijden... maar in de bocht viel de auto uit. En daardoor eh, werkte ook de stuurbekrachting niet meer... waardoor de vrouw de macht over het stuur eh, verloor. De auto reed hierdoor een, verkeerspaaltje omver... en kwam uiteindelijk tegen een andere paal tot stilstand. Stond ze dus voor paal? Eh, ja, dat zeg ik. Dat, zo kun je ook parkeren natuurlijk, hè? Ja. Ja. Ondanks de klap eh, raakte de vrouw niet gewond. De weg kon rond half twaalf weer worden vrijgegeven voor het verkeer. Het Zandvoorts nodigt u uit voor de opening van de tentoonstelling Kunstenaars zonder grenzen. In het Zandvoort eh, is dat om, op 14 november, morgen dus, om 4 uur. Verschillende internationale en Nederlandse kunstenaars tonen hun diversiteit aan objecten en vooral ook hun creativiteit. Deze tentoonstelling is te zien tot 21 december. En kinderen en jeugdigen tot 18 jaar kunnen deze tentoonstelling gratis bezoeken. Voor volwassenen uh, eh, bedraagt de intree 2,25 euro. En tot zover de nieuwsberichten. Straks meer. geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag is het een zonovergoten herfstdag. Met een matige zuidoostenwind wordt het een graad of 12. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en er waait een vrij krachtige zuidoostenwind. temperatuur daalt naar waarden omstreeks de 6 graden. Morgen starten we de dag met af en toe zon. Maar al vrij snel raakt het bewolkt op de nadering van een storing... en in de middag gaat het regenen. De zuidoostenwind waait al matig tot krachtig... en de temperatuur komt uit op 11 graden. het land. Guus, kom naar huis, want daar hebben een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is er aan de hand? Guus Utenwaard is een week of wat geleden... toen hij terugkwam met de trekker na het hooien van het land. Met een behoorlijk flinke vaart tegen de koeienstal gereden. Zien trekker toten los en zien kop in het verband. Nou kan een boer niet zonder trekker, dus een nieuwe masser komen. De schoenendoos werd omgekeerd, het kapitaal geteld. En op zaterdag het Guus de bus naar Rotterdam genomen. En in binnen binnenzak had Guus een flinke boerentiet met geld. Guus laat het zich nooit in een stad begeven. Hij kent alleen het dorp, het land, de oude boerderij. Zien uit het vroeger, zijt de zware wilde wijven leven. Die voor een stuver met naar boven gaan voor de vrijerij. Daar kreeg je grote pusten van, want al die wijven nu te steden leven daar in zonde en die gaan ook naar de kerk. Alleen aan grote feesten, orgies en excessen deden. Ja, de duvel in de steden, net daar flink waar over werk. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar we een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Gus, wat is er aan de hand? Guus, werd liep daar constant aan te denken. Toen ergens in de binnenstad een struisje tot hem zei... Hey, ga je mee kwijt waar ze een lekker neutje schenken? Daar komen enkel mensen met manieren zoals jij. Huizen Constans geeft je een kans, schat, kom je lekker mee naar boven. En Guus dacht als pastoor het wist, dan kom ik in de hel. Die blote billen te wieven, Guus die kon het niet geloven. Dit had een Newton waard, nog nooit ervaard, maar Guus had het nu wel. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens met een vreten het hooimut van het land. Gus, kom naar huis, want daar gebeurt een rare ding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Gus. wat is er aan de hand? Gus, Utenwaard kreeg de smaak nu goed te bakken. En kocht geen grote trekker, maar een snelle Amerikaan. Daar scheurt hij mee naar Rotterdam om flink daardoor te zakken. Met alleen de wilde wijven, maar zijn koeien laat hij staan hele dorp spreekt schande over Utenwerd en zijn manieren. En pastoor zegt nou die Utenwerd die komt vast in de hel. Maar Guus vergat zijn boerderij, het land en al zijn dieren. En spandeerde heel zijn schoenendoos aan het wilde wijvenspel. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens met een vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar beuren er een ring. Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is daar aan de hand? Guus, kom naar huis, want de koeien staan op spring. De varkens maken vreten en het hooi met van het land. Guus, kom naar huis, want daar weer een redding. Dit kan toch zo niet doorgaan, Guus, wat is daar aan de hand? Mexico, Mexico. in de wonden. Les Humphrey Singers. En daarvoor Alexander Curly van een album Boerenjongens en Vette Jus. Guus, kom maar! eens. Dat nou, kan hij ook beter doen, denk ik. Hij had beter gewoon de eer aan zichzelf houden. Nou, ik denk dat dat ook wel gebeurt na zondag hoor. Maar goed, wie ben ik? van rekening? Ik weet er ook niks van. Eh, nou, we hebben nog één plaat. Ja, nog eentje. Gaan we doen. En eh, I bet your life. Bet my life moet ik zeggen. Imagine Dragons. En dus de laatste voor het nieuws van 1 ever want from me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke it down to tears. I know I took the path that but now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. tell me that I'm wrong. I've walked that road before and left you on your own. And please believe them when they say that it's left for yesterday and the records that I play. Please forgive me. En dat waren de Imagine Dragons.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 De minister had al eerder gezegd dat hij de naheffing zal betalen als de berekeningen van het Europees Statistisch Bureau kloppen. Nu schrijft hij aan de Kamer dat de gemaakte berekening correct is. Rond de naheffing ontstond commotie omdat veel landen erdoor werden verrast. Dijsselbloem zal er scherp op letten dat er verbeteringen komen in het proces. Het treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch ligt stil na een ongeluk op een overweg in Den Bosch. De stremming duurt waarschijnlijk tot één uur vanmiddag, zegt de NS. Op de overweg botste een intercity vanochtend op een vrachtwagen. Alle betrokkenen kwamen met de schrik vrij. Er zaten zo'n 450 mensen in de trein. Zij zijn met bussen naar het station in Den Bosch gebracht. Honda roept wereldwijd 170.000 auto's terug vanwege problemen met de airbags. De Japanse fabrikant heeft dat besloten omdat er opnieuw een dode is gevallen, nu in Maleisië. Eerder waren er in de VS al vier doden gevallen door hetzelfde type airbag. Bij het uitklappen van de airbag vliegen metalen deeltjes door de auto. Hoeveel auto's met dat specifieke model airbag er nog in Nederland rondrijden... wordt later vandaag duidelijk, zegt Honda. De wereldkampioenschappen voetbal van 2018 en 2022 blijven gewoon in Rusland en Qatar, heeft de FIFA bekendgemaakt na onderzoek naar de toewijzing van de twee eindtoernooien. Na berichten over corruptie en omkoping deed de ethische commissie van de FIFA onderzoek, maar de incidenten die er mogelijk zijn geweest trekken de integriteit van het hele toewijzingstraject niet in twijfel, zegt de FIFA. Het weer geregeld zon en droog, vooral in het noordoosten nog vrij lang mist of laag